Katrien Straatman met het NOS Journaal. Afval komt weer op de vuilstort in plaats van dat het wordt verbrand of gerecycled. Dat bevestigt de Vereniging Afvalbedrijven na onderzoek van het FD. In de eerste helft van dit jaar is voor 130.000 ton meer afval een stortvergunning afgegeven dan dezelfde periode vorig jaar. En dat zijn ruim 63.000 vuilniswagens. Mogelijk houdt de groei van de afvalberg verband met het feit dat China sinds begin dit jaar geen afval meer importeert voor de verwerkingsindustrie. In Nederland geldt een stortverbod voor herbruikbare en brandbare afvalstoffen. Maar er kan een ontheffing worden verleend als verbrandingsinstallaties het afval niet kunnen verwerken. Ticketmaster gaat woekerprijzen voor concertkaarten aanpakken. De kaartverkopen bood woekeraars jarenlang een marktplaats met de doorverkoopsite Seatwave, maar trekt daar nu de stekker uit. Op die website werden kaarten voor uitverkochte concerten alsnog aangeboden voor hoge prijzen. Een kaartje voor Adele kostte bijvoorbeeld 700 euro. Ticketmaster zegt dat binnenkort kaartjes via de eigen website alleen kunnen worden doorverkocht voor de originele prijs, plus een kleine toeslag. Justitie in Turkije pakt accounts aan op sociale media die in de ogen van de regering de economie beschadigen. Afgelopen week zijn 346 accounts op onder meer Facebook en Twitter geïdentificeerd waar volgens de Turkse overheid op een provocatieve manier wordt geschreven over de verzwakking van de Turkse lira ten opzichte van de dollar. Het is niet duidelijk wat er met de mensen achter die berichten en accounts gaat gebeuren. Ankara laat alleen weten dat er juridische stappen worden gezet. De waarde van de Turkse munt daalt al maanden. Vorige week raakte de lira in een vrije val. Het weer, vrij veel bewolking en lokaal een stevige bui, mogelijk met onweer.